die meededen aan de aanval op Israël op 7 oktober 2023. Odet Lifshitz werd toen door terroristen als gijzelaar meegenomen naar Gaza. Hamas droeg zijn resten vandaag over aan het Rode Kruis. Hamas zegt dat de man samen met drie andere gijzelaars is omgekomen bij luchtaanvallen. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de kunstroof in het Drents Museum. Het is een man van 26 uit Heer Hugo Waard. Of er een relatie is met de drie verdachten die eerder zijn opgepakt is niet bekend. De politie benadrukt dat het niet de man is die op een foto werd gezet in een bouwmarkt. Naar die verdachte wordt nog altijd gezocht. De kunststukken uit Roemenië werden eind januari gestolen en zijn nog altijd spoorloos. Leerlingen van ruim 180 middelbare scholen zeggen tegen de NOS dat ze niet mogen bidden op school. Vooral moslims hebben last van een verbod, omdat zij op vaste tijden moeten bidden en er een ritueel bij komt kijken. Maar ook christelijke leerlingen laten weten dat ze last ervaren. Door het verbod bidden scholieren vaak stiekem in school of bijvoorbeeld in het fietsenhok. Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat een school niet voor een gebedsruimte hoeft te zorgen, maar het ook niet mag verbieden in de eigen tijd van de leerling. De rechten van James Bond komen in handen van Amazon. Het bedrijf krijgt daarmee de creatieve zeggenschap over de toekomst van agent 007. De familie die sinds de jaren 60 het laatste woord had... vindt het tijd om een stap terug te doen, maar blijft wel mede-eigenaar. Het is niet bekend hoeveel Amazon voor de rechten heeft betaald.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 Toepasselijke titel is het ook nog, want het is namelijk de nieuwe single van The Dark Wave. One of These Days. Je zou zeggen, dat is toch een bekende titel bij een single van Pink Floyd? Ja, dat is ook zo. Alleen, dit is toch echt een eigen nummer van The Dark Wave. Een Amsterdamse band die eh, min of meer een beetje new wave muziek laat horen. In deze uitzending, het tweede uur van deze Alternative FM... staat het helemaal in het teken van de Rob Akda wordt de derde voorronde. We beginnen met Maudé en we eindigen dit uur met Monzi. En daartussen hebben we natuurlijk ook nog de interviews tussen de optredens door... die we in het geheel laten horen. Can't you just wait till I'm older? Wait till I'm older. And I can answer all your questions. All your questions. Lately, the pressure has been moving in. Moving in. It feels like I'm living someone else's dream. And I can't simplify this, it's helpless. I didn't even talk about all the misconceptions come with the expectations. And I can talk about this as much as I want to. It isn't helping for me. So I just gotta take a deep breath when I feel like. lekker de tijd mag nemen voor alles wat je allemaal maar moet doen. Het kan soms zo snel aan je voorbij gaan. En eh, ik heb dus een heel mooi koor en ik zou die graag willen uitbreiden naar de zaal. Dus knip lekker mee. Beweeg lekker mee. We gaan zo een stukje zingen. En als je één woord kent, doe mee. Als je twee woorden kent, als je het helemaal kent, zing het lekker mee. Voel je vrij. Komt-ie. slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. Slow your way. Hey, hey, don't let them lean on you until you find what you've been looking for. And don't let anybody tell you what to do, where to go, started. And you deserve some, you deserve some. You got so much time on your hands. Slow down, slow down. You got so much time on your hands. ga ze toch even aan jullie voorstellen. hebben was eerst Colin op kies. We hebben Theodor op gitaar. En Lucas aan de bass. we hebben Jip op drums. En mijn lieve koor met Barça, Noah Milanovi, Imke, Jeda, Nanice en Lisa. liedje heet uh, Straight Back Up. Straight back up. Oh, you gotta get straight back up. Straight back up. Oh, you gotta get straight back up. Mm. Straight back up. Oh, you gotta get straight back up. Straight back up. Oh, you gotta get straight back. zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen. Dank voor het luisteren. Ehm, ik heb soms het gevoel dat je verder kan komen met dromen, als dat je met soms altijd heel realistisch denken. Maar dromen ligt ook heel dichtbij naïviteit. En dat maakt me soms een beetje bang voor mijn eigen ambities. Ik denk van, is het wel echt haalbaar? En ja, daar heb ik een liedje over geschreven en uh, het heet Fantasy. You go ahead. Go ahead and dream. Get lost in your fantasy. But don't be naive. You are not just a child. Go ahead and dream. Not just a child. Get lost in your fantasy. Don't be naive. Not just a child. You are not just a child. Not just a child. visitors. Feelings are just visitors. My feelings are just visitors. Feelings are just visitors. even in de grote zaal met degene die eh, als eerste optreedt. En dat is Maud, maar haar band heet Maudé. Ja, klopt. Ja. Inderdaad, uh, Maudé. Ja. Eh, we kennen je ook ergens van, want je deed de backing vocals bij ja, keer. En eh, samples ook. Inderdaad, uh, ben ik een tijdje geleden, een jaar geleden of zo mee begonnen. Een superleuk project. Sluit ook best wel mooi aan bij wat ik zelf doe. Dus dat is heel erg leuk. Een beetje een andere, andere weg in de soul. Dus dat is superleuk om eh, mee, mee te doen. Ja. Ehm, wat kunnen we verwachten van jou als het gaat om de muziek die je maakt? <clears throat> Nou, mijn muziek maak ik eigenlijk heel erg omdat ik het gevoel heb dat we in de wereld tegenwoordig heel veel polarisatie. Mensen die niet meer met elkaar in gesprek gaan. En ook een beetje. Ja, ik, ik heb zoiets van waarom kunnen we niet met z'n allen nog iets vinden om met de neus dezelfde kant op te staan. Wat ik heel erg mooi vind ook in de, in de gospelmuziek en in de kerk, wat je daar hebt. Dus mensen hebben één geloof. Iets waar ze allemaal over eens zijn. En dat verbindt heel erg. Geeft heel erg een community gevoel. En ik ben zelf niet religieus, maar ik vind dat wel heel erg iets wat wij kunnen leren van die mensen. En daarom ja, heb ik ook gospel elementen in mijn muziek eh, zitten. Om dat gevoel ook heel erg over te dragen. En ja, mijn muziek gaat daar eigenlijk over. Nee, kunnen we niet met z'n allen iets vinden? Namelijk dat we allemaal eigenlijk gelukkig willen zijn in, in de wereld. Eh, ja, om het eens te zijn. En eh, ja, om die verbindt even een echte verbindenis met het publiek te voelen op zo'n avond. Dat zo, we daar zo van af aan het drijven zijn. En dat vind ik zo jammer eigenlijk. Dus, ja. Eh, kunnen we ook muziek van jou verwachten eh, binnenkort? Ja, ik ben eh, toevallig nu muziek aan het opnemen. Eh, zowel live wil ik opnames maken, dat mijn muziek erg op een live act gaat. Dus ik wil het ook live releasen. Maar ik wil ook eh, radioversies uh, releasen. Dus ik ben daar eigenlijk nu middenin volop mee bezig. En veel aan het spelen. Ik ga ook in maart de Pop College Tour doen namens mijn conservatorium. Dus dat is heel erg leuk. Gaan we door heel Nederland toeren. Dus daar heb ik ook enorm veel zin in. Dus lekker veel spelen, veel opnemen. Dus ik zit helemaal met mijn hoofd in de muziek. <laughs> dat is hartstikke lekker en leuk, ja. Ons laatste. Waar kunnen we jou vinden op het wereldwijde web? Mijn naam op alle platforms is Kleine Mandarijn. <laughs> Dat is mijn eh, handle. Dus op Instagram vooral ben ik vooral actief. En eh, TikTok ook. Een beetje op Facebook. Dus eh, ja, dat zijn mijn platforms. En binnenkort op Spotify natuurlijk. <laughs> ja. Dat was dus ChatGPT. Maar bedankt uh, <laughs> om het heel, heel, kort samen te vatten, het is gewoon eh, simpel en sad, En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Zo, so, anyways. on to accept the fact that we were never feeling fine. I don't want to keep your hopes up. We were done for so long. For you and us, the only way after two months ever sober. Huh? You were talking about a family, but I'm not part of that fantasy. And I came and left with a sudden breeze, blown away like the autumn leaves. Darling, I fucked it up again. And I lost the love we shared. And I can't get it back. Yeah, yeah kayak Darling, no need to become friends dank jullie wel. Thank you. Ehm, ja, um, yeah, so this song, deze, deze song... Wacht, één vraagje. Uh, wie is er allemaal Nederlands? Oké, okay, wie is er niet Nederlands? Oké, okay, nice. Oh, good to see you guys. Good to see you guys. All right. So anyways, uh, this song I just played, I'm going to release this on March 7th. So if you want to hear this song in a nice studio version, March 7th is the date. So anyways, uh, I talk a lot, but I don't have time to talk a lot. So um, how are you guys feeling? I said, How are you guys feeling? All right, you have 20 minutes to blow you guys away. That's what I'm gonna try to do. So, uh, anyways, um, there's this song. It's called "There Is a Price for Falling in Love," and um, for the people who don't speak English very well, I know it's a long sentence, and maybe you can practice with me to sing this. Because it's very simple. It goes like this. There's a price for falling in love, and there's a price for falling in love. There's a price for falling in love, and there's a price for falling in love. Okay, let's try for you guys. And there's Exactly! Oh, easy peasy, lemon squeezy. Let's do one more time. there's a price for falling in love, and there's a price. Okay, let's go, let's go, let's try this out <laughs> in my heart And I'm in the dark And now I fall apart And I'm broken never wanted this Needed a simple fix But you won't benefit And now it's over You told me on the side Forgot I was alive You never shame. such a fake, such a fake. It's such a game, all a game to you. I never learned how to play. Huh. I never know, get waiting to go, get right to leave, can't leave me alone. I know you be alone, get never wanna be a friend, you just wanted something new. I lost, I lost myself, thinking you was something else. You didn't even call me back on Facebook, never said that I needed help. Should've known, should've known, but I didn't want to be alone. No, everyone else got somebody else, and I'm as stuck as a stone. No, rolling my dough, man, smoking my voice, I'm blowing, and I wanted it though. There's a price for falling in love. ik hoor het dan een beetje. We zijn verlegen. Dat maakt niet uit, dat mag. We zijn allemaal Nederlanders. We willen, willen niet buiten de boot stappen. Ik snap het, ik snap het, ik snap het. Nou, ik wil even vragen. Eh, wie maakt hier muziek? Iemand die muziek maakt hier? Oké, is er iemand die toevallig eh, heel goed is in soleren? Iemand die goed kan soleren? Ja, niet jij, niet jij. Jij kan het wel. Nee, iemand die geen, geen gitaar speelt. Dat is toch te saai. Jullie willen wat nieuws, jullie willen wat bruikbaars. Is er iemand... Wat speel je, wat speel je, wat speel je? Monica, Kunnen we dat? Dat kunnen we wel, toch? Kan, kunnen, we deze man op, kunnen we podium krijgen? Heb jij nog wat nodig? Eh, kom, kom lekker dichterbij. Uh, eh, Montemonica zei, die heb je ook mee, hè? Eh, ja, ik, ik weet niet of jij weet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het werkt, maar... Um, ja, kunnen we het proberen? Het werkt goed. Het werkt goed? Jongens, hij zegt dat hij een solo kan geven op de mondharmonica. Ik wel, ja. Oké, nou dan gaan we kijken. Klaar voor? 1, 2, 3, 4! That's amazing, man. That's amazing. Thank you so much. Thank you so much. I mean, it's not easy, man. everything is live, as you see. You know, nothing works as a shoot. But that's what music is. Music is live. You don't think about it. You just do it. So uh, yeah, thank you so much for, for singing and doing sing sings for me. I shouldn't have the time for, to do this, but I'm thirsty and I hope you're thirsty. So cheers, everyone. Cheers, please. Cheers with me. <sighs> My name is Monzi, and uh, time is running out. I'd like to play another song for you guys. I mean, I like to play another song, but do you want to hear another song? All right. Then I then I, I like to play another song too. Yeah. Um, so I have a lot of songs that are very easy and catchy to sing along, but I also tour in Japan and I don't speak Japanese, but I could make them sing one thing with me because it doesn't contain any lyrics. Please help me out on this one. It's very easy. Let's do what I do, okay? with you You got on my mind I wish it was over You're committing a crime You took me cause you noticed I was already broken You didn't even wanna know You just wanted to hold me like open water Fixing your problems But I fell into deep And you made me promise Never love another Or talk to my father again And I got no one left in the end Nice. <laughs> Thank you guys so much. I appreciate that. Let me see. Let me see. How much? How long do you have? Oh, okay. I have time. I have time. That's good. All right. Um, thank you so much for being here. Good to see you. Good to see you. Um, yeah, so I make a lot of music. Often, often it's like happy, sad. Now, often it's sad music, um, and sometimes it's super sad. <laughs> and most of the times you can dance to it, but this song, this song is just, this is my mom's favorite song, although she's not here. Uh, she, she, she, she couldn't make it, she was, she was sick, sadly. This is at, at least her favorite song of mine, and even though it's about something that's very difficult to, to explain, but just listen to the song, and that's the only way I can communicate with you, because otherwise it's just me smiling and, and having fun with you guys, and there's only one way I can tell you how I feel things with music, so please. The song is called Red Blood. red blood on my hands. Though there's no fine, you see, I am good. There is no regret, there was no repair. I found truth, there is no cure for me. zit ook Mika. En Mika is van Monzi, als ik het goed uitspreek. Ja, hè? Ehm, wat is Monzi precies en wat maken ze voor Monzi? Uh, eh, Monzi, wat voor muziek? Monzi maakt simpel en sad muziek, dat is het eigenlijk. Sad muziek? Simpel en sad. Het moet makkelijk zijn en dan heel melancholisch. Eh, gewoon, eh, ik noem het ook gewoon emo-pop, gewoon lekker beuken. Maar vaak simpel en sad, ja. wat heb jij met melancholie? <laughs> ja, dat, dat, zit er gewoon altijd in. Eh, misschien is het gewoon eh, eh, depressie wat nooit overgaat. Maar, <laughs> maar er zit gewoon altijd iets in wat we uit moet. Ik zeg altijd, muziek is zoals een wasmachine. Het vieze was moet erin. En dan komt de schone was er weer uit. Dus ik moet gewoon even mijn ei kwijt. En dan komt de schone was er. Dat maakt me beter. Dat is wel een hele mooie metafoor over om hoe je je muziek omschrijft. <laughs> ja, dat is zeker waar. Ja, ehm, als ik dan even kijk naar... Want jullie treden natuurlijk op. Ja. Ehm, Gaat er ook nog iets van jullie komen de komende tijd? Nou ja, ik eh, ben Monzi, eh, ben ik, eh, in, individueel. En ik doe verschillende shows, solo shows en band shows En kijk altijd wie, ik voor wat nodig heb. de band die ik vandaag mee heb, zijn, zijn wel mensen die ik een paar, keer mee heb samengespeeld. gespeeld. Mhm. wat je van mij kan verwachten is, ik woon nu in Amsterdam en daar doe ik regelmatig shows. denk elke maand organiseer ik ook shows. Ehm, dus in Amsterdam ben ik heel actief nu. En daarnaast geef ik shows in Duitsland en in Japan. Dus mocht jij ooit mocht je in de zomer naar Japan gaan, dan kan je me daar ook zien. Ja, oké. <laughs> maar ook met eh, nieuwe muziek? Nieuwe muziek komt er dus zeker aan. Ja, de eerste vrijdag van maart komt er een track, dat heet, die heet Darling. Die gaan wij vandaag ook stiekem alvast even, even testen. Dus eh, die komt eraan. Eh en als mensen het zo eh, vinden, dit hele korte gesprek wat wij hier voerden... Eh, dan is natuurlijk ook de vraag, waar is Monsi te vinden op het wereldwijde web? Nou, eigenlijk als je het intikt op Google, YouTube, Spotify, Apple Music... dan vind je me gelijk te staan. M-O-A-N-Z-Y, Monzi. Uh, eh, daar kan je allemaal muziek vinden. Ja, zeker. Tell me what your name is. You go many places. Really got your thing going you? I can make you famous, you're gonna be the greatest I need you to change everything you do to the sharks for dinner you in gold so she won't know her Wrap you up in plastic with a pricing sticker But first you gotta pull the trigger I'll help you out of crisis You see I'm just the nicest Trust me we're all friends in this office room If you want some slices You gotta pay the price I'm eating you alive You're gonna feel brand new grauwe dagen, yeah Het weer bepaalt de setlist Zag hem gisteren nog op de stadhouderskade <laughs> Hij speelde classic na classic. Hij heeft geen vaste plek, maar vindt hem op zijn best als het regent. Trompet met een tunnel als effect is een feestje. Speelt vanuit zijn hart. Zijn bühne is de stad van de pijl, maar tot aan Noord. Van de pijp tot de grachten. En iedereen loopt langs, maar niemand die hem de maat neemt. Hij staat stil terwijl de hele wereld haast heeft. Altijd met een lach, ja. Ook wanneer hij neemt en toch weer moet vertrekken van de boa die hem aanspreekt. It's all good, trompet is het das. De stemming nog onbekend, zegt de mensen gedacht. Pak de munten uit zijn bed en verkast. En dan gaat hij weer op pad, de soundtrack van de stad. De stad is een podium. En iedereen is welkom. De hele stad is een podium. Dus nee, wat. hele stad is een podium. En tot zover het tweede uur van Alternative FM. En het eerste uur met een terugblik op alles wat met die derde voorronde van de Rob Akdaal wordt heeft te maken. Je hoorde in dit uur Maudé en Monzi. En de muziek die kwam van onder meer Wendy Moore met Trigger en de soundtrack of de stad van Engel van zijn laatste album Liedjes in Minuur.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 Israël zegt dat een van de gijzelaars van wie het lichaam vandaag is vrijgegeven... vermoord is door de islamitische jihad. Dat zou blijken uit forensisch onderzoek. De islamitische jihad is een van de Palestijnse terroristische groeperingen... die meededen aan de aanval op Israël op 7 oktober 2023. Odet Lifshitz werd toen door de terroristen als... ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het